uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Thaise politie zegt dat de bomaanslagen in het zuiden van het land niet gelinkt zijn aan moslimterrorisme. Gisteravond en afgelopen nacht waren er explosies in meerdere Thaise badplaatsen. Bij de aanslagen kwamen in totaal zeker vier mensen om het leven. Onder de twintig gewonden was ook een Nederlandse vrouw van 23. Turner Juri van Gelder is op verzoek van zijn eigen trainer, bondscoach Bram van Bokhoven, naar huis gestuurd. Dat vertelt Van Bokhoven in een interview met de Telegraaf. Van Gelder werd weggestuurd omdat hij twee keer ongeoorloofd uit het Olympisch dorp verdween en ging stappen. Door op stap te gaan ben je niet in staat maximaal te presteren. En dat is voor ons onbestaanbaar, zegt Van Bokhoven in de krant. Het medisch beroepsgeheim moet niet worden versoepeld, vindt artsenfederatie KNMG. De CDU in Duitsland wil dat artsen verplicht worden om actie te ondernemen als ze vermoeden dat iemand plannen heeft voor een aanslag. De KNMG vindt dat de arts dan een verlengstuk van justitie wordt. Bovendien zeggen patiënten misschien niet alles als het beroepsgeheim wegvalt. En dat is onwenselijk en gevaarlijk, schrijft de KNMG op zijn website. De Chinese zwemster Chen Xinyi is positief getest op doping tijdens de Spelen. Dat meldt de Chinese zwembond. Ze werd eerder deze week vierde in de finale van de 100 meter vlinder. Eerder werden onder andere een Bulgaarse atlete en een Ierse bokser betrapt op het gebruik van doping. En het is Ranomi Jojo niet gelukt een medaille in de wacht te slepen op de 100 meter vrij. Ze werd vijfde. De race werd gewonnen door twee zwemsters, de Canadese Penny Oleksiak en Simone Manuel uit de Verenigde Staten. Michael Phelps heeft zijn vierde gouden medaille van deze Spelen gewonnen en zijn 22e in totaal. Met overmacht won hij vannacht de 200 meter wisselslag. Het weer. Eerst is het hier en daar nog wat grijs en kan het miseren. Vanuit het westen klaart het de komende uren op en gaat de zon nu en dan schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden.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 niet gezien heeft, de film Intouchable, zou ik hem toch eventjes gaan kijken. Want het is echt een fantastische film. We gaan verder met het Oscar Peterson Trio. I got it bad, and that ain't good. zoals ik al eerder had aangegeven, een beetje rustig aan begonnen. Eh, dit was Charles Mingus. Goodbye Porky Pie Hat. Van het album A. Um. Het volgende nummer is van Cécile McLaurin Salvant. Alright, Monday. face in my hands with such trickery. See Mm-hmm. luisterde zojuist naar Miles Davis met de Flamenco Sketches. We gaan verder met Metal in Peru, The Summer Wind. The summer wind came blowing in from across the sea and lingered there so warm and fair to walk with me summer long, we sang a song been softer than a piper groot pianist.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 How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss. Dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind. dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh. the lights, that so me. Just met de lights. So we're doing a show tonight as well. Is anyone coming? Dus eh, een live uh, optreden. Yeah, yeah. yeah. Uh, is desperate to come who didn't get tickets. Nog een heel stuk uh, tekst achter. We gaan verder met Do Not Let Me Go van Joshua Heislop. sense in this life when you can't fake it. There are moments I would walk another road. There was something in the broken way you said it. Singing, please, oh God. dime. Yeah, we walk along towards a great unknown. Is it love if I give up on trying? lift my heavy burden. Cause I cannot seem to make this on my own. Though I'm not sure you can hear me, I'm still begging. Saying, oh my god, don't leave Let Me Go. Dus we gaan het uur uit. Eerste uur alweer afsluiten met Etta James. Sometimes I get a feeling, Something's i never hold on me. Had before, no, no. Tot zo. Yeah, I just wanna tell you right now that uh, the time.